En eh, ik denk dat dat het grote verschil is tussen ons en andere evenementenbureaus. En ook dus goed voor de want op die manier kunnen we de artiesten vaak wegzetten, worden we hun. Meer reclame kunnen maken voor zichzelf, ook zelf wat kunnen verdienen. Eh, ik denk dat dat een heel belangrijk punt van ons bedrijf is. Mhm. En aan de andere kant eh, ja, ook nieuw talent een kans geven door zo'n talentenjacht te organiseren. En als daar leuke, leuke zangers, zangeressen bij zitten, ik voeg ze graag toe bij ons eh, artiestenbestand. En voor hun zal ik evenveel moeite doen als voor de artiesten die ik al heb. Ja. Dus eh, ja, dat is een beetje de, mhm. insteek. Nou, dankjewel. Heb had je nog iets toe te voegen? Ja, dan, het is heel leuk echt eh, voor de luisteraars ook om te kijken op onze website. Ja, zeg dat www.onair-events.nl En daar zie je echt precies hetzelfde verhaal wat we hier nu hebben verteld. En dat stralen we ook gewoon uit op de website. Mhm. Wie we hebben, wat we doen. En ja, het is gewoon echt de moeite waard om te kijken. Nou, dat gaan we zeker doen. Mhm. <laughs> Want het is een hele mooie site. Ik heb er gezien, staan heel veel artiesten ook op. En precies ook alles wat jullie doen en eh, wat ze voor je kunnen regelen.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 Vrijdag wordt de officiële uitslag bekendgemaakt. Internationale waarnemers hebben geen grote onregelmatigheden geconstateerd bij de verkiezingen. In Sharpeville in Zuid-Afrika hebben duizenden mensen het bloedbad van 50 jaar geleden herdacht. De blanke politie schoot toen op duizenden ongewapende zwarte demonstranten. En daarbij vielen 69 doden. Het bloedbad in Sharpeville, zo'n 50 kilometer van Johannesburg, leidde tot het verbod van de zwarte verzetsbeweging ANC, die nu alweer jaren aan de macht is. De politie in Den Bosch heeft drie broertjes van 12, 13 en 14 jaar aangehouden... wegens mishandeling van twee jongens van 14. De mishandeling gebeurde vrijdagmiddag. Eén jongen kreeg een schok toegediend met een stroomstootwapen... en de ander raakte richtgewond door een slag met een stok. Het jongste broertje is inmiddels weer vrijgelaten. Sven Kramer is opnieuw wereldkampioen schaatser geworden. Hij is de eerste schaatser in de geschiedenis die de allround-titel vier keer achter elkaar verovert. Op de afsluitende 10 kilometer in Tialf in Heerenveen heroverde Kramer de eerste plaats in het klassement op de Amerikaan Jonathan Cook. Cook werd tweede in de eindrangschikking. Derde werd de Noor Horvat Bukku. Tetjan Bloemen werd vierde, Jan Blokhuizen vijfde en Wouter Oldeheuvel zevende. In de Eredivisie heeft Ajax de tweede plaats overgenomen van PSV. Ajax won in Baalwijk met 5-1 van RKC. De Amsterdammers hebben nu 1 punt meer dan PSV en 4 punten minder dan koploper Twente. Twente hield PSV gisteravond in Eindhoven op 1-1. Vanmiddag werden nog drie wedstrijden gespeeld. FC Groningen, Rode JC 1-0, ADO Den Haag, VVV 0-0 en Sparta AZ 0-1. Het weer vanavond overwegend droog met opklaringen. Vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Ja, Joop. Goedenavond Daan. En een hele speciale hè? Ja, ja, ja, ja. Want ik zal de luisteraars even uitleggen. Komende donderdag is het exact 40 jaar geleden dat uh, een van de meest eh, bekende albums ooit is uitgebracht. En dat is uh, Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash Jong. Onze hele avond gaat over dit dit album. Eh, we begonnen met eh, Carry On, een nummer van datzelfde album, eh, geschreven door Steven Stills. Maar er zijn, laat ik zo zeggen, tien nummers op dat album. Dat is niet genoeg om een uur te vullen. We hebben daardoor ook nog wat, wat andere nummers van andere albums van Crosby, Stills Nash of Crosby, Nancy Young, of Steven Stills en David Crosby. Maakt niet uit, welke combinatie dan ook. Hebben we voor u opgezocht en we gaan lekker naar hele goede muziek luisteren. Volgende nummer is Helplessly Hoping. En dat is een nummer van het album Crosby, en Nash uit 1969. endlessly hoping her harlequin hovers nearby, waiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye?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 En dat is eh, Teach Your Children, een nummer van Graham Nash. Eh, ontzettend mooi uiteraard. En daarna hadden wij voor u van het album So Far uh, Jennifer 1974. We hebben het vanavond over Crosby, Stills en Nash. En Crosby, Stills, Nash en Jong. En David Crosby en Graham Nash. Noem maar uit, noem maar op. Geen probleem. Want eh, ze hebben heel veel samen gedaan. Ook weer van apart van elkaar. En weer andere combinaties. Verschrikkelijk mooie muziek. En ze zijn met name door hun eh, karakteristieke eh, close harmony song. echt een vertegenwoordiging geworden van de Woodstock generatie. Daar hebben ze ook opgetreden. En dat was het eerste keer dat Neil Young erbij was. Neil Young, de Canadese songwriter en uh, eh, eh, gitarist-zanger. Die man heeft zoveel moois gemaakt. Dat is ongelooflijk. Het eh, volgende nummer dat wij voor u gaan draaien komt ook weer van het album Déjà Vu. Dat donderdag nogmaals uh, 30 jaar, of 40 jaar geleden het levenslicht heeft gezien. En dat nummer heet Almost Cut Me Hair. En dat is een nummer van David Crosby. animals cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I did wonder why I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. Cause I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia. yourself together. smile at me, I will understand. Cause that is something everybody everywhere does in the same. from shadow Almost Cut Me Hair van David Crosby. Luisterde u naar eh, Wooden Ships uit 1974 van het album eh, So Far. En daarna weer van het album waar we het vanavond eigenlijk allemaal over gaan hebben. En dat is het album Déjà Vu uit 1970. Eh, het nummer Helpless van, geschreven door Neil Young. Ehm, het volgende nummer wat wij voor u gaan doen, dan moeten we even gaan kijken weer op de lijst. Dat is ehm, Cowgirl in the Sand, een nummer uit 1971 hebben we gekozen. En het is een nummer dat eh, live is opgenomen. Het staat natuurlijk ook op een andere, paar andere albums, maar we hebben de live versie gekozen uit uh, Fourway Street, Cowgirl in the Sand. place at your stars. stars. Ik heb gezondigd dan. Ik beken het eerlijk, ik oh heb gezondigd. Het ja. Het, nummer, het laatste nummer wat u hoorde was namelijk een nummer van... Eh, ook, en natuurlijk, uiteraard, daar hebben we het hele avond over. Crosby, Net Nash Jong. Maar het is opgenomen in een... Eh, ik schaam me ervoor, 1988. Maar ik vind het zo ontzettend goed nummer. maar meneer Van Nes, toen was ik zeven. Ja, maar ik, ik was toen al volledig bij mijn volle verstand. Jij nog niet. <laughs> maar dit is eh, van het album eh, American Dream. En eh, het nummer is geschreven door Neil Young. En ik vind het zo ontzettend goed. Ik, wilde u het echt niet onthouden. Dus daarom hebben we het ook gedraaid. En daarvoor hadden wij natuurlijk weer een nummer van die beroemde, dat beroemde album Deja Vu. Het was een nummer, nummer geschreven door Johnny Mitchell. En het was het nummer Woodstock. Een nummer dat eh, in de voorfilm, uh, van de film van eh, Woodstock diverse keren te horen is geweest. Mm En dan gaan we nu naar het, het, het nummer dat eigenlijk de, de, de, de, het album heeft vernoemd, naar, naar is vernoemd. Déjà Vu, een nummer geschreven door Crazy, David Crosby. Komt dus van het album waar we het hele avond over hebben, Déjà Vu. ja, soms word je... Er zit hier een, een, een Daan, het is ongelooflijk, maar de medewerkers eh, van, eh, van onze eh, radio hebben echt een gigantische... ja, wat is het? Virus gedownload. En die komt steeds naar voren. En daar baal je een heleboel van. Goed, u heeft geluisterd naar een avondje eh, Crosby, Stills en Nash. En, het, eh, eh, en dan eigenlijk in het kader van het 40-jarig bestaan van de... Afblijven, ik ben het. van het album Déjà Vu, 40 jaar geleden gemaakt. Ehm, we gaan eruit. We hebben nog één heel mooi nummer. Althans in mijn ogen. Het nummer heet uh, eh, 24. Het is een nummer geschreven door Steven Stills en het staat eh, op de, het album waar we vanavond over hadden, Déjà Vu. Daan laat hem horen. Tot de volgende keer. Ja, inderdaad. Twee weken. the money and run because you were out of sight. You cannot tell me.